11 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Enkele meisjes van 13 en 14 die in Syrië zijn uitgehuwelijkt en getrouwd... zijn onderweg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal reizen ongeveer 20 meisjes hun mannen na die al eerder asiel hebben gekregen. Dat meldt RTV Noord op basis van documenten van de IND. Nederland erkent kindhuwelijken als die in het land van herkomst zijn geregistreerd. Hulpverleners zijn kritisch en zeggen dat Nederland daarmee toestaat dat meisjes seksueel worden misbruikt. Bijna de helft van de patiënten zegt dat het wel eens is misgegaan of bijna misging in een ziekenhuis, bij een zorginstelling of bij de huisarts. Volgens patiëntenorganisatie NPCF gaat het in veel gevallen om mensen die verkeerde medicijnen kregen of bij wie een foute diagnose werd gesteld. De organisatie zegt dat veel leed kan worden voorkomen als er beter met de patiënten wordt overlegd. Greenpeace zegt dat de organisatie voorzichtig blij is met het besluit van Shell om te stoppen met boren in Alaska. Als het besluit voor de lange termijn geldt is het winst voor het Noordpoolgebied, zei een woordvoerder. Vanochtend werd bekend dat Shell stopt met de omstreden boringen naar gas en olie in Alaska. Volgens de oliemaatschappij vallen de boringen tot nu toe tegen en zijn de kosten hoog. Ook noemt Shell de grillige regels in Alaska als reden om te stoppen. Het moet verboden worden om nog in je eigen tuin of huis te roken, vindt Clean Air Nederland, een organisatie die roken aan banden wil leggen. Buren kunnen er last van hebben als mensen in hun eigen tuin een sigaret opsteken, zegt Clean Air. Er zouden zoveel klachten binnenkomen bij de organisatie dat er een rechtszaak wordt voorbereid. Werknemers van vrachtwagenfabrikant DAF in Eindhoven hebben het werk voor drie dagen stilgelegd. Actie is onderdeel van het conflict over een nieuwe metaal-CAO. De bonden voeren actie voor meer loon en ook willen ze voordelen voor ouderen behouden. Het is de vijfde staking bij DAF sinds mei. Het weer redelijk zonnig, zo'n 15 graden. Morgen en ook de rest van de week flinke periode met zon. En het blijft droog. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.